Vijf uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Zo'n 600.000 kinderen in Nederland gaan nooit naar de tandarts. De Associatie van Nederlandse Tandartsen vindt dat een probleem... en heeft een brandbrief gestuurd aan minister Bruins voor medische zorg. De tandartsen willen dat de zorgverzekeraars gaan helpen om de kinderen te bereiken. Maar sommige verzekeraars zeggen dat dat moeilijk is vanwege de privacyregels. Veel kinderen gaan niet naar de tandarts omdat hun ouders denken dat ze ervoor moeten betalen. Maar dat is niet zo. Tandartszorg tot 18 jaar valt onder de basisverzekering. D66, de ChristenUnie en de PvdA dienen binnenkort een initiatiefwet in... die gebarentaal moet erkennen als officiële taal in Nederland. De partijen vinden dat gebarentaal zichtbaarder moet worden... op straat en op tv. Bijvoorbeeld het Vragenuur in de Tweede Kamer... zou vertaald moeten worden door een gebarentolk... In het buitenland is dat vaak al normaal. In Winterswijk, in de Achterhoek, is een vrouw van 63 om het leven gekomen... toen ze met haar auto werd gegrepen door een trein. Het ongeluk gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang in Winterswijk. De gemeente had plannen om de overgang om veiligheidsredenen op te heffen... maar dat was nog niet gebeurd. En in het zuidoosten van de VS heeft orkaan Dorian zeker vier mensen het leven gekost. Het historische centrum van de stad Charleston is onder water gelopen... en ligt bezaaid met omgevallen bomen en geknapte elektriciteitskabels. Toch is de schade minder groot dan verwacht. Zo'n anderhalf miljoen mensen die uit voorzorg waren geëvacueerd... mogen morgen weer terug naar huis. En de Belgische bestuurder Dominique Leroy wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van KPN. Ze volgt de Italiaan Massimo Ibarra op... die al na anderhalf jaar opstapte bij het telecombedrijf. Leroy staat nu nog aan het roer bij het Belgische telecombedrijf Proximus. Ze begint in december bij KPN. Het weer in het noorden nog kans op wat regen.